7 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor het midden en zuiden van het land code geel afgegeven vanwege de hevige regenval. Op sommige plaatsen kan meer dan 50 mm naar beneden komen. Dat is net zoveel als normaal in een hele maand. De verwachting is dat de hevige regen de ochtendspits flink zal ontregelen. De meeste neerslag wordt verwacht in Zeeland, Zuid-Holland, West-Brabant en in Utrecht. Minister Bussemaker van Onderwijs trekt 43,5 miljoen euro uit om mbo-studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het geld wordt verdeeld over 17 projecten. Kan worden gebruikt om te investeren in apparatuur en nieuwe onderwijsmethoden. Een aantal opleidingen wil het geld gebruiken voor kwetsbare jongeren, loopbaanoriëntatie en een betere doorstroom naar het hbo. Het geld komt niet alleen van het ministerie, maar ook het bedrijfsleven en de regionale overheden betalen mee. In Thailand zijn zeker 17 schoolmeisjes om het leven gekomen bij een brand. Kinderen lagen te slapen toen het vuur om zich heen greep. Vijf meisjes zijn gewond geraakt, van wie twee ernstig. Twee kinderen worden nog vermist. De christelijke school waar de brand uitbrak staat in de noordelijke provincie Chiang, Chiang Rai. De kinderen zouden tussen de 5 en 13 jaar oud zijn. Het is niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Door de hypotheekrenteaftrek en strakke huurregels af te bouwen... kunnen mensen straks makkelijker een woning vinden die bij hen past... en die ze kunnen betalen. Dat staat in een rapport over de woningmarkt... van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Het zijn twee opties uit het rapport waarin een heleboel maatregelen staan... om de woningmarkt meer in evenwicht te brengen. Nu zijn woningen relatief duur en zijn vraag en aanbod in de huursector... niet in balans, zeggen de planbureaus. Het weer, het is bewolkt en er valt veel regen. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen langzaam droger. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de regen is het een stuk drukker in de Randstad dan anders. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Vechel en Waardenburg 14 kilometer. Ook 14 kilometer op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Delft-Zuid en Zoeterwoude-dorp. Een half uur vertraging over 12 kilometer file op de A6 Lelystad-Muiden tussen Knoopend Almere en Muidenberg. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel 4 kilometer file. A15 richting Rotterdam 11 kilometer tussen Afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen knopen te Brechtseplein en Moordrecht 7. A27 Breda-Gorkum 14 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Oosterhout en Gorkum. Op de A27 Breda-Utrecht tussen knopen Gorkum en Lexmond 6 kilometer file.